Meer dan 500.000 Nederlanders hebben dat wel eens gedaan. Tweederde van hen speelde poker. De uitbaters van de illegale kansspelen halen kan spelen haalde vorig jaar tussen 86 en 224 miljoen euro bruto binnen. Meneer Ballin schrijft dat het aanbod van illegale kansspelen relatief klein is, vergeleken met het legale aanbod. Alleen voor bingo geldt dit niet. De minister denkt er daarom over meer bingo-bijeenkomsten toe te staan. Het openbaar vervoer is vaak onder de maat doordat vervoersbedrijven slecht samenwerken. Dat zegt OV-Loket, de ombudsman voor het openbaar vervoer. Loket is een initiatief van reizigersvereniging Rover. De ombudsman zegt dat er dit jaar al ruim 3100 klachten zijn. De meeste, bijna 800, gingen over de OV-chipkaart. OV-Loket pleit voor meer samenwerking tussen vervoersbedrijven... centraliseren van de verkoop van een nieuwe OV-pas... en het verbeteren van klachtenprocedures. Ook is de ombudsman niet gecharmeerd van de versnipperde invoering van een nieuwe OV-pas. OV-loket pleit voor één landelijke datum waarop de OV-chipkaart in de resterende regio's tegelijkertijd wordt ingevoerd. De werkloosheid onder allochtonen is het afgelopen kwartaal veel sterker opgelopen dan onder autochtonen. 11% van de niet-westerse allochtonen zat in het derde kwartaal zonder werk. Een jaar eerder was dat nog 8%. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. De werkloosheid onder allochtonen groeide ook, maar de stijging was met 1,2 procentpunt veel geringer. Een Siamese tweeling uit Bangladesh is met succes van elkaar gescheiden. De meisjes van bijna drie jaar oud zaten met hun hoofden aan elkaar vast. Twee jaar geleden werden ze door een hulporganisatie van Bangladesh naar Australië gebracht... waar ze na een operatie van 25 uur van elkaar zijn gescheiden.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 Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. So the storm. I'm the one to carry on. I don't need no medicine. If you're looking for a cure, don't be knocking at my door. I will never let you in.